Volgens de jury beoefende Rapino een wereldsport op een wereldtournee... terwijl ze werd aangevallen door een wereldleider... Het blad doelde mee op de ruzie die ze had met de Amerikaanse president Trump tijdens het WK voetbal. Rapino zei toen niet van plan te zijn naar het Witte Huis te komen voor een eventuele huldiging, omdat ze het oneens is met het beleid van Trump. Rusland en Oekraïne gaan de situatie in het oosten van Oekraïne stabiliseren. Dat moet voor het einde van het jaar leiden tot een volledige staakt het vuren in het gebied. De afspraken zijn gemaakt tijdens een bijeenkomst in Normandië... waarbij ook Frankrijk en Duitsland aanwezig waren. Het was voor de Oekraïense president Zelensky de eerste keer dat hij de Russische president Poetin ontmoette. Bij het aantreden van Zelensky in mei dit jaar beloofde hij de oorlog in Oost-Oekraïne te beëindigen. De Amerikaanse oud-honkballer Pete Freight, die aan de wieg stond van de Ice Bucket Challenge, is overleden aan de gevolgen van ALS. In 2014 was hij een van de initiatiefnemers van de uitdaging... waarbij mensen een emmer ijswater over zich heen gooiden en geld doneerden voor ALS-onderzoek. De stichting ALS Nederland kreeg dat jaar ruim 2 miljoen euro aan donaties. Nederland steunt Gambia in de zaak die het land tegen Myanmar heeft aangespannen bij het internationaal gerechtshof. Dat heeft minister Blok laten weten. Gambia spant namens meerdere moslimlanden een zaak aan... vanwege volkerenmoord op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. De regering van Myanmar ontkent dat het leger iets verkeerds heeft gedaan... en wil daarover getuigen bij het hof. Het weer, verspreid vallen er nog buien... maar vannacht is het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Landinwaarts kan de temperatuur tot dicht bij het vriespunt dalen. Morgen eerst droge en zonnige periode, later meer bewolking en weer kans op regen.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 But that's alright, because I like the way it hurts. it, drop it, drop it. Drop it, drop it, drop it. yeah, yeah. She had knee high socks and a black thong. Body's what she dance on. Think she's yours, you're damn wrong. So I let her go, she grab on. She grab it, grab it, land it, land it, throws it back real rough. Every single grind, all the grinds won't be enough. So we get into it and get back. Type of wild, we invent that. Meant to be, no mishap. She bend it over, then bend back thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. allemaal fijne dagen.